Die zouden een Nederlandse man van 27 op Mallorca vorige week zo erg hebben mishandeld dat hij overleed. De jongeren lopen nu nog vrij rond, maar kans is groot dat ze binnenkort weer in het vliegtuig naar Spanje zitten, zegt correspondent Rob Zoutberg. De politie staat in de startblokken om naar Nederland te gaan om daar de verdachte van deze doodslag te horen. Bij justitie is alles erop gericht dat die verdachten vanuit Nederland naar Mallorca komen om uiteindelijk dus hier te worden berecht. Het Nederlandse OM gaat nu ook onderzoek doen naar de zaak... omdat het Nederlandse jongeren zijn en het slachtoffer ook Nederlands is. Limburg wil een oplossing om nieuwe overstromingen te voorkomen. De gemeente Valkenburg, het waterschap Limburg en de provincie vinden dat de huidige aanpak niet goed werkt... en willen dat gebieden waar veel water is meer gaan samenwerken. Niet alleen in Nederland, maar ook met gebieden in België en Duitsland. Op 14 september wordt er weer gestaakt in de kinderopvang. Vakbond FNV is ontevreden over cao-afspraken die werkgevers maakten met een andere bond. Die afspraken zorgden volgens FNV wel voor beter salaris, maar maakten geen einde aan de hoge werkdruk. Bij de vorige actiedag, begin deze maand, deden 3000 kinderopvangmedewerkers mee vrienden en familie hebben vandaag afscheid genomen van Peter R. de Vries. Er waren zo'n 800 genodigden in Theater Carré in Amsterdam. Verslaggever Lietwin Gevers. Tijdens de bijeenkomst in Carré hield zijn partner een toespraak... en ook de kinderen van Peter R. de Vries, Royce en Kelly. Ook de vrouw van Herman Dubois, een van de twee van Putten, nam het woord. Onder de klanken van de bolero van Ravel werd de kist van Peter R. de Vries Carré uitgedragen... naar de auto die hem naar het crematorium bracht. Na afloop schreef advocaat Peter Schouten, met wie de Vries samenwerkte... dat het een perfecte uitvaarsdienst was. Het weer, af en toe een wolkje, maar vooral helder vanmiddag. Het blijft droog met 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files die er staan veroorzaken niet zoveel vertraging.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 Ruim 200 migranten hebben de Spaanse exclave Melilla in Marokko bereikt. Een groep van naar schatting 300 migranten uit het zuiden van Afrika bestormde de omheiningen. Drie agenten van de Guardia Civil raakten lichtgewond. gewond. Over ongeveer een half uur luiden de klokken van het stadhuis in de Noorse hoofdstad Oslo 77 keer. Eén keer voor elk slachtoffer dat precies tien jaar geleden omkwam bij een bom in Oslo... en de beschieting van een jongerenkamp op het eiland Utøya. Het weer morgen vooral in het zuiden zon en droog. In het noorden bewolkter en kans op een spatje regen. Het wordt 20 tot 25 graden. I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba está sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare, è e la roba taitana che devo sempre cantare.